dans met me in het morgenlicht. Laat ons nu genieten. Ik wil niet verwennen. Ik houd zo van dich. Dans met mij in het morgenlicht. Even alles vergeten. Dan zijn veel geluk. weer nog vrede, ons pas leren kennen, ons toekomst voor ons onbekend. Ik wist niet veel van dich, dich wist niet veel van mij, toch word ik door dich bemind. Dans met mij in het molly, laat de noegen. ik houd zo van Dans met me in het maanlicht, even alles vergeten. Dan zijn we gelukkig, ja doe en ik. Dit werd de nacht, ja dit wordt de nacht, die zalig weer eten van de leden, zo wie er Dans met mij in het maanlicht, laat ons nu eten. Ik wil niet verwennen, ik houd zo van dit. Dans met mij in dans met me in het morgenlicht. Laat ons nu genieten, ik wil niet verwennen. Ik hou zo van dich, dans met me in het morgenlicht. Even alles vergeten, dan zijn we gelukkig. ja doe. het.